Clemens Peters met het NOS Journaal. Papua Nieuw-Guinea zijn mogelijk tientallen doden gevallen. De beving van gisteren had een kracht van 7,5. De meeste schade is in de provincies Hela en Southern Highlands. Daar vielen volgens de lokale autoriteiten ook meer dan 300 gewonden. Ook raakten huizen en andere gebouwen beschadigd. Door de beving is de stroom in het gebied uitgevallen... en ligt het internet en telefoonverkeer plat. Het vliegverkeer is ontregeld doordat de helft van de start- en landingsbanen is beschadigd. De eerste marathon op natuurijs van deze winter zal waarschijnlijk woensdag worden gereden. De KNSB hoopt daar in de loop van vandaag uitsluitsel over te geven. Vier ijsclubs zijn in de race. Dat zijn Noordlaren, Haaksbergen, Veenoord en Arnhem. Haaksbergen en Arnhem hebben een lichte voorsprong, zegt een woordvoerder van de KNSB. Om een marathonwedstrijd te mogen organiseren moet het ijs minimaal 3 centimeter dik zijn. Deze en komende nacht gaat het flink vriezen, terwijl ook overdag de temperatuur onder nul blijft. De laatste marathon op natuurijs was in januari vorig jaar. Twee mannen die illegaal met een vliegtuig van Ecuador naar New York wilden vliegen... zijn van het landingsgestel gevallen bij het opstijgen. Ze hebben het niet overleefd. Het vliegveld in de kuststad Guayaquil werd enkele uren afgesloten om de twee lichamen van de start- en landingsbaan te halen. Volgens de politie zijn de mannen oftewel bewusteloos geraakt bij het opstijgen van het vliegtuig of van het gestel geslingerd toen het vliegtuig snelheid maakte om op te stijgen. De jongen van 17 die sinds vorige week zondag werd vermist is gisteravond doodgevonden. Hij lag in het water in de Haagse wijk Ipenburg. Daar was Orlando Boldewijn ook voor het laatst gezien... nadat hij via een dating-app met twee mannen had afgesproken. gaan die is overleden is nog onduidelijk. De politie houdt rekening met een misdrijf. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. En vooral in het noorden is er kans op een sneeuwbui. Maxima vandaag rond min 1 graad. Dit was het NOS Journal.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 Forever have a good time. I just wanna be happy now. The music is deep inside, so baby, can you try? take it from your man, that's my mission. If his love has really got to handle competition, you only knew him five months. Besides, he drink too much and smoke too many. And I be working out every day thinking about you. Looking at my own eyes in the rear view. Catching flashbacks of our eye contact. Wish I could lay you on your stomach and caress your back. I would hold you in my arms and ease your fears. I can't believe it. I ain't had a crush in years. Hey, love. I see you at the bus stop waiting every day. Your man must think it's safe for you to travel that way. And I don't wanna violate your relationship, so I lay back in the cut with a crush that's a trip. Still, he can't stop me from having daydreams, tonguing you down with uh, vanilla ice cream Kissing on your thighs under moonlight. Searching your body with my tongue, girl, all night. I wonder one day could it be? Simple dreams could turn into reality. Our love would come down so naturally. We would walk down the aisle of destiny. What your man get his hustle on, got your type scared. Break you off a little chump change to do your hair. It seems to be enough to satisfy your needs, but there's a deeper level if you follow our lead. Hey, love. at the mall, standing at the payphone, about to make a call. I had a vision, it was me on the other end, telling you come by, and then you walked in. I touched you gently with my hands. We talked about traveling to distant lands, escaping all the madness out here in the world, becoming my wife, no longer my girl. Then you let your dress fall down to the floor. I kissed you softly, and you yearned for more. We experience pleasure unparalleled. Into an ocean of love, we both fell. Swimming in the timeless currents of pure bliss. Fantasies interchanging with each kiss. Undying passion unites our souls. Together we swim until the point of no control. But it's a fantasy, it won't come true. We never even spoke, and your man Sway love you. So I'ma keep all these feelings inside. Keep my dreams alive until the right time.